Daarna zouden ze snel moeten worden ontmanteld. Het Russische voorstel kwam vandaag na overleg in Moskou... tussen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... en zijn Syrische ambtgenoot Moalem. Volgens hen zijn VN-inspecteurs opnieuw welkom in Syrië... om hun onderzoek naar het gebruik van chemische wapens voor te zetten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ernstige twijfels bij het Russische voorstel om Syrië zijn chemische wapens te laten inleveren. Maar de Amerikanen gaan er wel kritisch naar kijken. De Britse premier Cameron vindt dat het voorstel een kans moet krijgen, maar het mag geen afleidingsmanoeuvre zijn. Het vrije Syrische leger denkt dat president Assad er alleen maar tijd mee wil kopen. Bij een busongeluk in Guatemala zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen. Tientallen passagiers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in de bergen, enkele tientallen kilometers ten noordwesten van de hoofdstad Guatemala stad. De bus raakte van de weg en kwam 200 meter lager in een rivier terecht. Mogelijk hebben de remmen van de bus geweigerd. Ook wordt gezegd dat de bus veel te hard reed en getuigen zeggen dat er te veel mensen in de bus zaten. Minister Asje gaat onderzoeken in welke sectoren arbeidsmigranten uit Oost-Europa banen van Nederlanders overnemen. Hij wil Brussel overtuigen dat er maatregelen nodig zijn om problemen op de Nederlandse arbeidsmarkt te kunnen aanpakken. Vanaf 1 januari mogen Roemenen en Bulgaren zonder vergunning in Nederland werken. Sinds 2007 hebben werknemers uit landen als Polen, Estland en Letland al geen vergunning meer nodig. Op dit moment werken naar schatting 300.000 arbeidsmigranten in Nederland. Minister Asje vreest dat ze worden uitgebuit en Nederlandse werknemers van de arbeidsmarkt verdringen. Om dat tegen te gaan wil hij dat er in Europees verband afspraken over worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht in het zuiden en oosten af en toe regen. In het westen en noorden buien met kans op onweer.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 Goedenavond en welkom bij Golden CFM. Goedenavond, Jap. Goedenavond, Robbie. Ja, ehm, u verwacht waarschijnlijk eh, Daniel Lefferts, maar die is er niet. Die is eh, op vakantie. Ja, die zit met zijn containers in de zon. Niet zo moeilijk, groot gelijk. Maar, ik weet niet of u het gemerkt heeft... we begonnen uiteraard met een nummer van uh, het Beverwijkse groep De Bintanks. Uh, Riding on the Alien. En daar is niet zoveel uh, mis mee. Maar dit was een live versie, op. En vanavond heb ik dus een heleboel live versies van bekende nummers... van Nederlandse artiesten en groepen gevonden. Heel leuk. En daar gaan we dus het eind onder mee doen. Dit was dan Riding on the Alien van de Bing Tanks. We gaan door met Living Blues, Hoochie Coochie Man. Een heel lang nummer, meer dan 10 minuten, maar echt het beluisteren waard. Vervolgens erop Hoeken met zijn hele bekende Marjo. En... ehm als laatste van de eerste drie eh, Showbiz Blues van Herman Brood. Lekker blijven luisteren tot aan 9 uur vanavond naar Golden CFM. Ciao. a doodly do doo da da for you mean it's a barracuda. Now scoodly a doodly a doo da dee when I fog you on the highway. Mm, wham boom, sam boom, sing a ling a dang, they me the boomerang man. If you think I'm crazy, you may be right. On the different tarantella in the middle of the night. Now, I say yeah, say yeah, ow. How, how, how, how, how, how, how, yeah. Well, do the tarantella thing. Ah, I'll do the tarantella. Mm, do the tarantella. Do the tarantella. Do the tarantella. Do the tarantella. Do the tarantella. Do the tarantella. going on. gypsy woman giving me advice. Yeah, I've got me a gypsy woman giving me advice. I've got a whole lot of tricks keeping me alive, keeping me alive. I've got my mojo. I said, the reckoning. Pretty brains cracking, business full of hate and boo. Oh, mom, I got a show with blue. Let me tell you, last night as I flew my jet fighter, song rammed jarred upon my ear something plain suspicion, uh, real lightning I do feel. Oh Lord, it's nerve wracking, pretty, brains cracking, business full of dope and booze. Help me, mom, I've got to show. zojuist rijden. Het rijtje van 3 0 stop dacht ik meteen aan de Cosy Cotton Ja. De Mojo's Working. Ja, de Mojo's Working. Eh, ja. Cosy <laughs> eh, Cotton is natuurlijk bekend in Zandvoort. Helaas bestaan ze voor zover ik weet niet meer. Ze maar maakten lekkere muziek. Het was eh, geweldige muziek. Met name dat Mojo Working. En daar maakte Bert Davis een hele show van. En dat was genieten gewoon. We eindigden met ehm, ehm, Showbiz Blues van Herman Brood. En als je Brood zegt, Herman Brood... dan weet je dat hij gevlogen heeft, geprobeerd. Maar daarvoor heeft hij gespeeld in QB and the Blizzards. En dat deed hij dan de piano. Dat bleek wel uit het vorige nummer. En van QB heb ik eh, voor u meegenomen ook een live nummer natuurlijk. Something Inside Me. En als je QB zegt, kan je ook zomaar elke Gelling zeggen... Gelling heeft ook bepaalde nummers voor uh, in the Blizzard geschreven. Er ook in gespeeld. En een van die nummers is Distant Smile. Dat gaan we zo meteen als tweede voor u draaien. En dan, ja, Bertus Borgers. Ik heb er nooit van gehoord. Maar... Nou, het is toch echt een man die behoorlijk muziek heeft gemaakt. En daarvan eh, gaan wij draaien Still Believe. Ook een Nederlandse band. Eh, dus achter elkaar. Something Inside Me van QB in the Blizzards. Distant Smile, Elko Gelling. En Still Believe van Bertus Borges. Allemaal gouden ouwe tot aan 9 uur vanavond bij Golden CFM. me feel like I've drawn a loser's card. Every time that you walk out on me, I'm left with a broken heart. But it ain't my way to quit Cause I came to win And I mean een heleboel mensen zullen niet kennen, maar de liefhebbers van de blues... en dan met name de vaderlandse blues, die moeten hem absoluut kennen. Steve Borgers was dat met uh, Still Belief. We gaan door met eh, Flavium, Backdoor Man. Flavium heeft bij mij weten ooit eens één, hooguit twee hits gehad. Alweer een hele tijd geleden. Leuke muziek, ook live. We ons Hey Joe. Hey Joe moet ik zeggen. En dat is dan niet eh, een nummer van Jimi Hendrix... Maar het is gespeeld door een van de beste Nederlandse gitaristen, Cas Lux. Misschien wel de beste, samen met Jan Akkerman... die, als we de tijd hebben, straks nog even komt. Goed, dat is dan Hey Joe. En dan uh, Oscar Benton. En dat is een heel bekende van een Heart Blues. Laat ze me horen erop, alsjeblieft. We zijn er vroeg bij, eh, met, bij met de kerst. Lekker muziek, hè? Merry Christmas, zei hij. Ja, dat mag niet uit. <laughs> Het was in ieder geval Bensonhurst Blues van Oscar Benton. Wat blues vanavond? Eh, ja, lekker toch? Heerlijk. Heerlijk. Heerlijk. Ik, ik had je al beloofd dat ik Jan Akkerman zou draaien. Nou, die stond eigenlijk wat verderop in de playlist. Maar we, gaan, we hebben hem even naar voren gehaald. Hij gaat eh, spelen eh, Green Onions. Een nummer van Booker T in de MG's. is dus een, een, een, een, een, eh, instrumentaal nummer. En geniet daarvan. Vervolgens Artie Kraaiveld, als we dat redden... want het schiet al een aardig en top naar 9 uur op. Die kan nog net. dan gaan we dat doen. de Sweet Louisa... En eh, Artie Kaarveld is ook uh, eh, eentje figuur uit de Nederlandse eh, scene van de betere muziek, laat ik het zo noemen. En dan proberen we nog Fungus met Billy the Kid voor u te spelen. Of het redden? Ik weet niet. Voorlopig gaan we beginnen met Green Onions door Jan Akkerman. we mogen doorgaan tot 9 uur. Dus we zien wel hoe ver we, we komen. We werken wel hoe ver we komen. Het is gewoon muziek, Rob, laten we nou eerlijk zijn. Jan Akkerman. Muziek van de bovenste plank. Jan Akkerman, de gitarist. En dat was de Green Onions in de bewerking dus van Akkerman. En het nummer is oorspronkelijk eh, gemaakt door Booker T en die MG's. Hebben dat ook op diverse albums gezet. En eh, dat is genieten. Um, het, is, uh, het is zo goed als tijd. We gaan nog één nummer voor u draaien. En dat is Sweet Louise van Artie Kraaienveld. Ehm, we deden het weer graag voor u. U zult wel gemerkt hebben dat ik veel blues heb meegenomen. Ja. Maar ik ben nou eenmaal een oude bluesnakker op. Dan kan ik een oude blueser. <laughs> blueser. Dat is wel nieuws. <laughs> maar goed, ik hoop dat u ervan genoten heeft. Het was eh, voor mij en waarschijnlijk voor ook een groot plezier om het voor u te mogen doen. Ehm, we gaan eruit. We zijn er over twee weken weer met eh, live eh, Golden CFM vanuit de studio aan de Tolweg. We sluiten af met Sweet Louisa. Dank u wel voor uw aandacht. Graag tot de volgende keer. Nog een hele fijne maandagavond. Is gelijk, ja.